Me people stand up to fight desperation as we raise. Till the break of day. me ready. can hold on, hold on. The road is clear, so gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.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 Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op een akker in Nieuw-Vennep is een grote graanadvertentie van de Partij voor de Dieren vernield. Rond de letters in het graanveld is door onbekenden een chemisch middel gespoten. De partij had een afbeelding van 35.000 vierkante meter laten inzaaien. Vanuit de lucht was op het veld de kop van een koe te zien... met daaronder de tekst Kies nu Partij voor de Dieren. De partij noemt het kenmerkend dat voor de vernieling chemische middelen zijn gebruikt... De eigenaar van het stuk land en de Partij voor de Dieren hebben aangifte gedaan van vernieling. Naarmate de verkiezingsdatum nadert, raadplegen mensen steeds vaker de stemwijzer op internet. Vanmiddag werd de 3 miljoenste bezoeker genoteerd. Een week geleden waren er nog 2 miljoen bezoekers. Bij de stemwijzer komen mensen via 30 stellingen terecht bij de partij die het best bij hem of haar past. De hypotheekrenteaftrek, strengere straffen en verhoging van de AOW-leeftijd zijn de meest genoemde onderwerpen. Vier Russische militairen zijn aangeklaagd voor het stelen van spullen van de plek waar het Poolse regeringsvliegtuig is neergestort. De vier hebben bekend dat ze bankpasjes van de slachtoffers hebben gepakt, waarmee ze ongeveer 1600 euro hebben opgenomen. De militairen werkten op het vliegveld in Smolensk, waar het Poolse regeringsvliegtuig in april neerstortte. Daarbij kwamen 96 hoge functionarissen om het leven, onder wie president Kaczynski. De rechtbank in Haarlem heeft zakenman Jan-Dirk Paalberg veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor witwassen. Justitie had 4 jaar geëist. Volgens de rechter in Haarlem heeft Paalberg 17 miljoen euro witgewassen... die Willem Holleder had afgeperst van Willem Enstra, de vermoorde vastgoedondernemer. De rechtbank wilde hem 5 jaar cel opleggen, maar trok er een half jaar van af... omdat Paalberg heeft geleden onder de vele aandacht van de media... Tot besluit het weer, wisselend bewolkt met stevige regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. Het is 20 tot 23.